stoere Vlaamse jongen, die zocht zich eens een vrouw. Hij trok naar vreemde landen, doch vond niet wat hij wou. Hij keek in het eigen landje en raad eens wat hij vond. Een lief en schattig meisje met haren o zo blond, goudblonde haar Grauwblauwe ogen, zon, het meisje zijn waar ik vol van hou. Goudblonde haar en trouwblauwe ogen, zo moet het meisje zijn dat eenmaal wordt mijn vrouw. Hij vroeg haar om te trouwen het jawoord kwam al ras. Het werd een boerenbruiloft, zoals het vroeger was. Ze kregen vele kindjes, zo flink en kerngezond. Met mooie blauwe ogen en haren overblond, zo blond. haar en blauw moet het meisje zijn waar ik vol van hou. Goud blonde haar en blauw blauwe ogen. moet het meisje zijn dat eenmaal wordt mijn vrouw. Koud onder haar en vrouw blauwe ogen. Zo moet het meisje zijn waar ik op mag gaan. roodblauwe ogen. Zo moet het meisje zijn dat eenmaal wordt van vrouw.